Door Megens met het NOS-journaal. 27 burgemeesters in de regio Den Haag vinden dat er geen structurele misstanden zijn bij de politie. Tientallen organisaties en drie politieke partijen hebben die klacht vorige week neergelegd bij korpschef Akerboom. In een verklaring van de burgemeester staat dat ze het in twijfel trekken van de integriteit van de politie ook gevaarlijk vinden. Het zou het gezag van agenten ondermijnen. De politie heeft in Diemen een man opgepakt die mogelijk betrokken is bij de dood van een vrouw en een kind. Doden werden vrijdag gevonden in een woning de man die is opgepakt is de huurder. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf. De verdachte mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Volgens plaatselijke media in Diemen zijn de slachtoffers een moeder en een pasgeboren baby. Opnieuw vergaat het het Britse lagerhuis over de brexit. Eerst wordt er gestemd over de wetgeving die nodig is om het brexit-akkoord uit te voeren. dan moet er nog gestemd worden over het vervolg van de procedure. Als Boris Johnson beide stemmingen verliest... dan wordt de brexit vrijwel zeker opnieuw met enkele maanden uitgesteld. De Koninklijke Marine heeft in de Caribische Zee 857 kilo cocaïne onderschept. De partij zat in een kleine, snelle boot. De Amerikaanse kustwacht heeft de smokkelaars en de drugs aan boord genomen. Hetzelfde Nederlandse marineschip, de Groningen, onderschepte eind juli bij Aruba 470 kilo cocaïne. Duizenden boeren hebben in Duitsland geprotesteerd tegen het landbouwbeleid van de regering. In Bonn veroorzaakten honderden trekkers verkeersopstoppingen. Protest in Duitsland is mede geïnspireerd door de betogingen in Nederland. Stikstofproblemen spelen geen rol. In Duitsland zijn de boeren boos over nieuwe regels voor dierenwelzijn en het gebruik van mest. Het weer, veel bewolking en vooral in het westen en rond het IJsselmeer wat motregen. Op andere plaatsen soms wat zon. Het is 14 of 15 graden. Morgen mogelijk lang mistig of nevelig. Het wordt dan een graad of 16.